uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Vanavond werd een man onwel op de huisartsenpost in Dordrecht. Afgelopen nacht is hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar wordt onderzocht of de man besmet is met ebola. De man is in Sierra Leone geweest, waar het dodelijke virus heerst. Het RIVM en de GGD brengen iedereen in kaart die contact heeft gehad met de man. Zij worden drie weken lang in de gaten gehouden. Op het Indonesische eiland Sumatra is vulkaan Sinabung uitgebarsten. Boven de vulkaan hing vanochtend een grote aswolk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Volgens de autoriteiten is het niet nodig mensen in de omgeving te evacueren. De Sinabung is al een paar dagen aan het pruttelen. Eerder dit jaar was er een zware uitbarsting van de Sinabung. Toen vielen er zeker 16 doden. In Deurne in Noord-Brabant is vannacht bij een ongeluk een 34-jarige man uit Deurne om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. Een taxibusje en een auto kwamen rond vier uur vannacht met elkaar in botsing. Het taxibusje is ondersteboven in de berm beland. Een van de acht gewonden moest met een traumahelikopter worden vervoerd. Volgens lokale media kwamen de inzittenden van het taxibusje terug van een vrijgezellenfeest. feest. Homoseksualiteit, anticonceptie, scheiden en opnieuw trouwen. Over deze en andere heikele punten vergaderen 250 bisschoppen tijdens een buitengewone synode in Rome, op uitnodiging van paus Franciscus. Het bijzondere aan deze bijeenkomst is dat de paus de onderwerpen zelf op de agenda heeft gezet. Ook bijzonder is dat de paus zich niet gaat bemoeien met het trekken van conclusies. Dat mogen de bisschoppen zelf doen. Het weer nog, eerst wat regen en daarna vanuit het westen zon en ongeveer 16 graden.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 Met zijn konuit in, eh, als opening van het tweede uur ZFM Jazz. We hebben eh, vandaag allerlei zangers en zangeressen, vocalisten en vocalistes van vroeger en van nu. En een van de zangeressen van nu is Katie Melua. En die zingt een nummer dat beroemd is geworden door de big band van Duke Ellington. En het is een hele mooie Blues in the Night. My mama don't told me when I was in pigtails. My mama don't told me A man is a two face, he'll give you the big eye. And when the sweet talking's done, a man is a two face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues. to say Tell us your story, Mr. Jordan. size. But she's reet with me because you see, I like 'em fat like that. When she goes bouncing down the street, she's a whole heap of honey and ain't she sweet? Feel so fine to know she's mine, cause I like 'em fat like that. You can have your lean chicks, slender, tender, and tall. When it comes to mean kicks, a big fat mama's the best of all. When I get through working, I reach and grab my hat and hurry home. Don't want her to be alone, cause I like 'em fat like that. comes to mean kicks, Big Fat Mama's the best of all. When I get through working, I reach and grab my hat and hurry home. Don't want her to be alone, cause I like like 'em fat like that. Dat was de big band van Louis Jordan. Louis Jordan Een waanzinnig populaire orkestleider die in het rijtje thuis hoort... Eh, eh, onmiddellijk na Duke Ellington en Count Basie. En ten opzichte van deze twee had hij als specialiteit... dat hij een enorme entertainer was en de zaal volledig op zijn kop zette. Hij heeft ook heel veel stukken eh, op de plaat gezet... in de jive-stijl, waar je ga terugdenken aan de tijd dat er dance marathons waren... waar mensen nachtenlang, urenlang alleen maar aan het eh, zwieren en zwaaien waren. En zich lieten opzwepen door de muziek. Een moderne jiver eh, horen wij in eh, het volgende stuk... ook gezongen door wederom Michael Bublé. En dat is dan een moderne, keurige bounce... All I Drew is Dream of You. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. Yeah, every thought you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, zat dot dot ba ba da da da za and spring. And weather more than 24 hours in a day uh, that be spent in sweet content, just dreaming away when skies are gray, when skies are blue, a morning, noon, and nighttime too. All I do the whole day through is dream of The whole day through is dream terecht applaus voor het Rosenberg trio. Met een eigen compositie. Ik ga nu laten horen een dame die beroemd en bekend geworden is... met eh, de wijze waarop zij klanken nabootst. Eh, het sketten zonder woorden wel mooie muziek maken. Daar is ze eh, groot mee geworden. Heeft met alle grote der aarden gespeeld. En heeft naast haar zangcarrière ook een carrière als lerares. Want ze verricht onderwijs in het sketten. We gaan horen Michelle Hendricks in eh, het nummer Honeysuckle Rose. En nu is een keer niet gespeeld in het vreselijk snelle tempo... waarmee 99% van de opnames van dit stuk plaatsvindt. Michelle Hendricks in Honeysuckle Rose. jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. You're my honeysuckle rose. Ooh, when you're passing by, flowers droop inside. Well, I know just why, cause you're much sweeter, goodness knows. My honey, sugar rose. Well, don't buy sugar, cause you just have to touch my cup. Oh, I don't need sugar, cause it's sweet when you stir it up, or oh, when I'm taking sips from those tasty lips. Seems the honey just drips all your confection. Goodness knows, my honey, honey, baby, was eh, niemand minder. U heeft hem vast al gekend dan Johnny Meyer. En die werd begeleid met onder andere op drums... onze Haarlemse slagwerker Han Brink. Als we het toch over Haarlemse muzikanten hebben... dan ga ik nu iets laten horen. Een ehm, stuk van de kleine Dutch Winkelers Band... met eh, de gebroeders Kaart, Ray en Dick Kaart... Eh, in de begeleidingslijn, zal ik maar zeggen. Want ze hebben opgenomen een stuk met Rita Reis. En dat is een mooie ballad. In My Solitude. In My Solitude. van Rob Pronk. Met onder meer Louis de Bij op slagwerk en Joep mij aan de bas. Met als solist Koos van der Hout in het stuk The Breeze and I. Learning the Blues. Ja, we moeten het allemaal leren. Maar sommigen kunnen het fantastisch als van nature. En een van de jongens is Matt Desk. Die we horen in Learning the Blues. tables are empty, a dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's a beginning, just one of the clues.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 You're learning the blues. tune constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep. The whole night you're crying. Well, you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor wear out your shoes when you feel your heart break. You're learning the blues. You feel your heart break. You're learning the blues. Ja, dat is een eh, nummer waar geen einde aan komt. En ze waren toch maar met z'n drieën. Babyface, Babyface, Willet. Op het orgel. Grant Green op de gitaar en Benny Dixon op de drums. Hoe makkelijk kan het zijn om zo'n mooie sound te maken. Luisteraars, ZFM Jazz is alweer bijna afgelopen voor deze dag. En ik wil eh, graag afscheid nemen met een, eh, een keurig georganiseerde jam session... die geregistreerd is als de Norman Grant's Jam Session. Roy Eldridge en Dizzy Gillespie op de trompet. Bill Harris trombone. Buddy DeFranco clarinet. Phil Flip Phillips op de tenorsax. Oscar Peterson de piano. Herb Ellis gitaar. Ray Brown op de bas. Louis Belson op de drums dat zijn alle toppers bij elkaar op één podium.